kinderopvang komt volgens het CBS vooral door de invoering van de verplichte werkgeversbijdrage. Ook zijn er tegenwoordig meer gezinnen waarin beide ouders werken. Het weer nog. In het binnenland is nog wat zon, maar geleidelijk aan raakt het vanuit het noordwesten bewolkt.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 Een groep van een man of 15 was gisteravond in Rotterdam-West in de bus gestapt zonder hun OV-chipkaart te gebruiken. Toen de chauffeur er iets van zei en weigerde verder te rijden, stompte volgens de politie een zeker een van de mannen hem in zijn gezicht. Daarop ging de hele, ging de hele groep er vandoor. De politie sprak de mannen later aan op hun gedrag. Toen de buschauffeur er ook bij kwam, begonnen ze te schelden. Een van de mannen, een Rotterdammer van 22, is op aanwijzen van de chauffeur aangehouden. Het Openbaar Ministerie gaat een groot DNA-onderzoek doen in een moordzaak in Meppel. Een vrouw van 88 werd in juni vorig jaar door een insluiper om het leven gebracht in een verzorgingstehuis. De politie heeft DNA-sporen van de dader, maar de dader is nog niet gepakt. Aan 349 mannen wordt gevraagd of ze aan het onderzoek willen meewerken. De dader droeg Nike-schoenen en heeft mogelijk een treinkaartje gekocht op het station van Meppel. De groep mannen is onder meer daarop geselecteerd. In Frankrijk zitten meer dan 1500 tankstations zonder benzine door stakingen. In het hele land wordt actie gevoerd tegen het plan van de regering Sarkozy... om de pensioenleeftijd te verhogen van 60 naar 62 jaar. Personeel van 12 olieraffinaderijen heeft het werk neergelegd. Bij een raffinaderij ten oosten van Parijs hebben medewerkers de uitgang geblokkeerd met stapels autobanden. In verschillende steden werd de ingang van middelbare scholen gebarricadeerd. Scholieren hebben in een voorstad van Parijs vernielingen aangericht. De NS